Zij worden uitgebuit en gedwongen om vernederend werk te doen, vaak onder zeer slechte omstandigheden en voor veel te weinig geld. Mensenhandel komt overal voor, ook in Nederland. Samen met het Rode Kruis willen we jonge mensen hiertegen beschermen. Dit kan door het geven van voorlichting, door het trainen van hulpverleners en docenten en door het helpen van de slachtoffers bij het maken van een nieuwe start.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 Tokyo? in eh, Japan in eh, eind jaren 70 ergens, 1979. Werd 1980 eh, uitgebracht, in ieder geval deze live opname. Want origineel, dat heet eigenlijk Doing It To Death. Maar dus ook beter bekend als Gonna Have A Funky Good Time. James Brown, ehm, hij schreef het, hij produceerde het ook. Maar de credits beginnen uiteindelijk naar Fred Wesley. Fred Wesley die had het origineel samen met de GB's. Dat is dan weer de begeleidingsband van James Brown. En dat kwam ook van het album Doing It To Death uit 1973. Maar eh, James Brown die ehm, ja, maakte het van Doing It To Death uiteindelijk Gonna Have A Funky Good Time. En zo is het maar net vrienden, vriendinnen, welkom. Welkom bij een nieuwe Break. Oh, zo. Oh, de week. Nou. Ja, inderdaad. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe Break de Week. Woensdagavond aan de goede kant van de week. De laatste werkweek voor kerst. Is altijd fijn natuurlijk. En sowieso uh, zijn we aan de goede kant van de week, hè, want het is woensdagavond. En eh, nou, de komende twee uur tot 11 eh, uur. De laatste break de week. Niet alleen van dit jaar, niet alleen van dit decennium, maar ooit. Daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. In ieder geval vanavond kunnen de voetjes weer van de vloer. Want eh, de deuren van de plaatselijke discotheek die zijn weer geopend. Vanavond de beste soul, funk en classic disco. Met natuurlijk heel veel 70s en 80s floorvullers en obscure clubtracks. Met nu Earth in the Fire en In the Stone. And Drie goede vrienden van mij. Earth, Wind and Fire. In the Stone. Vanavond nog eh, één keer alle grote artiesten en alle grote soul en funk hits die voorbij komen. Nou, als je het over soul en funk hebt, dan horen zij er uiteraard bij. Earth, Wind and Fire en In the Stone. En gek genoeg werd dit eh, geen hit. Heel raar. Het kwam van het negende album I Am. Eh, extra raar omdat juist wel al die andere singles uh, grote hits werden. Boogie Wonderland, After the Love is Gone, Star, Can't Let Go. Ach ja, wel fijn. Urban the Fire en eh, In the Stone aan het begin van deze Break de Week. Goed, nou ga jij de laatste Break de Week van, ja, nou, ooit, ooit eigenlijk, ga ik je ook nog wat nieuws laten horen. Kruang Bing. het is een Amerikaans muzikaal trio uit Houston, uit Texas. Misschien heb je er wel eens van gehoord, want twee jaar geleden stonden ze nog op Best Kept Secret. Dit is een nieuwste single samen met Liam Bridges, Texas Sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway, father engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. sister. sun. Okay. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. The Texas sun. When I'm far from home, the cold winds blow. Stuck out somewhere, folks I don't know. blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Oh, baby, you're so gorgeous. about you and me. Take a little trip in the deep body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Ja, uit eh, Texas komen ze. Uit Houston. Ja, dat hoor je ook eigenlijk wel, hè? Dat, eh, dat geluid. Dat zit er zeker in. Bing. Anderhalf jaar geleden dus nog op eh, Best Cap Secret. Dit is een eh, nieuwste single samen met Liam Bridges, Texas Sun. Ik denk dat ze, als ze dit een half jaar eh, geleden uit hadden gebracht, in de zomer, dan had het daadwerkelijk nog wel een, nou, een klein hitje kunnen worden, denk ik. of een redelijke hit in de alternatieve charts. Dat denk ik wel. Crew Ambien en Liam Bridges, de nieuwe single Texas Sun. Texas, daar komen ze dus ook vandaan. Goed, het is de laatste Break de Week ooit. En natuurlijk moeten we dan ook nog even een paar Quincy Jones producties draaien. Te beginnen met deze, George Benson, Give Me The Night. Jones productie dit. Zoveel gedaan die man. Natuurlijk ook Donna Summer. Eh, Brothers Johnson. Nou, ontzettend veel gedaan. Ook George Benson dus en eh, deze Give Me The Night. Ja, en zeg je Quincy Jones, dan zeg je ook eigenlijk standaard niemand minder dan Michael Jackson. Want hij eh, produceerde drie mega succesvolle, wereldwijd succesvolle albums van Michael Jackson. Het waren natuurlijk Thriller, Bad, maar de allereerste die komt eh, uit 1979, vierde dit jaar het 40-jarig eh, jubileum. Het album Off The Wall, het eh, album waar Michael Jackson echt in liet horen en liet zien wat hij in zijn mars heeft. voordat hij natuurlijk met het album Thriller kwam. Dit komt daar vanaf, een van mijn favoriete Michael Jacksons, Working Day and Night. Al die verschillende ritmes, al die verschillende ritmes door elkaar. En dan die blazers en toeters en heel die toestanden. Nou, man, man, man, wat een plaat is dit eh, toch? Blijft dit nog? Michael Jackson en eh, Working Day and Night. Het is eh, de laatste break de week ooit. Dus ja, dan moeten we natuurlijk ook even de beste liedjes nog een keer van het afgelopen jaar draaien. Deze die hoort daar zeker tussen. Kennismaking met Yola dit jaar. En het prachtige Away Look. You lit the candles on the cave. the match down on the floor. Wish I knew what you were wishing for. Handing out the paper plates to all your friends that you adore. Lola en eh, Faraway Look. Ja, ze wil eigenlijk gewoon Dolly Parton worden. Eh, worden maar eh, ja, dit is toch wel het meest soulachtige liedje op dat album wat begin dit jaar uitkwam. Um, ehm, Walk Through Fire, uitgebracht op het Easy Eye Sound label van Dan Auerbach. Dat is de zanger van The Black Keys. Prachtig, Joa en Faraway Look, een van de beste liedjes van 2019. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the Tear the roof off, we gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we gonna tear the roof off the mother sucker. natuurlijk moet er ook iets van uh, Prince gedraaid worden in deze laatste break de week. Sign to the Times, daar kwam het vanaf. Wat een waanzinnig album. Het werd een beetje de Sgt. Peppers van eh, de jaren 80 genoemd eh, zelfs. Prince, I Could Never Take the Place of Your Man. Daarvoor Parliament, Parliament Funkadelic. En ehm, ja, het was een beetje ja, psychedelische funkband. Hè? Ja, George Clinton, hij eh, stelde heel die band samen. Ergens uh, nou, jaren 50 eh, al, toen was het een beetje doe-op. Nou, eind jaren 60 was het officieel. Nou, Parlement Funkadelic later bij elkaar gekomen. Ook Bootsy Collins, die zat in dat bandje. Allebei trouwens, Parlement en Funkadelic. Hij deed daar de bas. Hij speelt de bas. de man met die geweldige pakken, moet je maar eens googelen Bootsy Collins. Parlement en eh, Give Up The Funk to the Roof of the Sucker. Ja, heerlijk. Het is eh, inderdaad de laatste week niet alleen van het jaar, niet alleen van het decennium, maar ooit. Vorige week eh, heb ik dat verteld. Dus ja, vanavond de grootste artiesten en de grootste hits, die komen nog een keer voorbij. En ik vertel later nog in deze uitzending wat ik dan eh, nou, volgend jaar ga doen en volgende week op eerste kerstdag. En natuurlijk blikken we ook nog eh, de komende anderhalf uur terug op het eh, muziekjaar 2019. De beste soul liedjes, deze hoort erbij. Paint My Heart. Heavy met het stemgeluid van Otis Redding. Maar toch een heel eigen geluid, de Teskey Brothers. Dit jaar kwam een tweede album uit, Runs Home Slow. En echt een mega succesvol jaar hebben deze gasten achter de rug begonnen helemaal in januari met eh, Pain and Misery. En toen kwam nog de single uh, Ride For Me. En eh, nou, dit album dus, met onder andere Hold Me. En deze Paint My Heart. Waanzinnige single nog steeds. En dus veel vergeleken met deze beste man Otis Redding en Love Man. waanzinnig, waanzinnig nog steeds, eh, inderdaad. Otis Redding. En de redding is nabij. Love Man. En dan... Get down, get down, get down, ja. Cool and the Gang. Jungle Boogie. Will and the Gang en uh, Django Boogie. De laatste brede week met eh, de lekkerste soul en funk hits, classic disco. En de, grootste artiesten, niet allemaal, want ja, 30 platen in 2 uur. Hè, daar hebben we gewoon niet genoeg tijd voor eh, om, om, ze echt allemaal te draaien. Maar we draaien ze zoveel mogelijk. En natuurlijk ook de beste liedjes, de beste soul liedjes van het afgelopen jaar. Het jaar 2019, want er is mooie, mooie muziek gemaakt het afgelopen jaar. Brittany Howard van eh, de Alabama Shakes, ook zij kwam ehm, net eh, een nieuw album. En eh, daar hoorde een geweldige single bij. Oude soul, maar dan in een nieuw jasje. Stay High. en eh, Stay High. Ja, eh, heerlijk. Ehm, ik ga even nou eh, een van mijn favoriete ja, soul, funk liedjes aller tijden draaien. Die je nauwelijks hoort op de radio, zeg maar gerust bijna nooit. En dat is volledig onterecht. Hoor nou, hoor nou die toeters! Want ik vind het een van de beste platen ooit gemaakt. Het is deze van Buddy Miles, One Day Fly maar wel een hele goeie. Damn Changes. Oh, wat een waanzinnige plaat uh, nog steeds. Buddy Miles en uh, Damn Changes, volgend jaar uh, eh, 50 jaar oud. We gaan even oh, rustig aan, lekker in de loungehoek zitten. Met El Green en Love and Happiness. Something that can make you do wrong, make you do right.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 El Green en oh, eh, Love and Happiness. Hij had nog zoveel meer moois. Take Me To The River, uh, Tired Of Being Alone, Let's Stay Together, ehm, Simply Beautiful. Ah, zoveel, zoveel moois. El Green en eh, Love and Happiness. Ehm, ja, ook gewoon nog even terugblikken op het jaar 2019. Het album zelf, dat komt pas volgend jaar uit. Maar de single, of tenminste er zijn al meerdere singles, maar dit is toch wel een van de, de betere. die is er wel al. Marcus King en toch nog een op de, op de valreep greep een van de mooiste liedjes van uh, het afgelopen jaar. Wildflowers and Wine. Wildflowers and wine. The old scratchy record plays in the background of our lives. are still here dancing. all this time, wildflowers and wine. I walk through fields of evergreen. a golden sun like I've never seen. pick them one at a time. Wildflowers and wild. Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Dit is het regionieuws. Bij een aantal woningen aan de A58 in Goorlen wordt gemeten hoeveel geluid de snelweg produceert. Want men zegt overlast berekenen is niet hetzelfde als het meten van geluid. Daarom wordt nu twijfel weggenomen. Dat overlast is toegenomen door de geluidswal aan de Tilburgse kant van de A58 is nauwelijks het geval, zo staat er vandaag te lezen in de krant. Er is namelijk een onderzoek gedaan eh, in opdracht van de gemeente Tilburg. De conclusie is getrokken op basis van berekeningen. En dat overtuigt de stichting Geluidsoverlast Goorle A58 niet. De ontwikkeling van het nieuwe landgoed in Riel gaat voorlopig niet door. De gemeenteraad van Goorle vindt dat de balans tussen natuurontwikkeling en de bouw van huizen in het landgoed Leijvennen niet in orde is. Daarom heeft wethouder Bert Schellekens ook een tik op de vingers gehad van de raad. Niet dat alle fracties het met elkaar eens waren.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 Get up, get down, get funky, get loose. Aan het begin van het eh, ja, tweede uur van de allerlaatste brick. Oh, ah. De allerlaatste brick de week. De week. Ooit. Niet alleen van dit jaar of van dit decennium, maar nee, überhaupt ooit. Wat hoor je dan ehm, vanaf 1 eh, januari? Nou, vanaf woensdag 1 januari 2020 een nieuw programma op eh, de lokale Woepolen. Ook weer met mij. Zelfde tijd, zelfde zender. Elke woensdagavond eh, tussen 9 en 11 hoor je Going Underground. Waar we ja, iets totaal anders gaan doen. Totaal andere muziek allerlei alternatieve rock. Ook wel, eh, nou het soul, funk hoekje wordt wel een beetje aangetikt toch. Ook veel vergeten classics. Maar uh, iets totaal anders. Is alleen maar leuk. En volgende week op de eerste kerstdag hoor je een opgenomen uitzending. Ook voor mij tussen eh, 9 en 11. Dat is dan een alternative Christmas. Maartens krankzinnige kerstballenmix met alleen maar kerstliedjes die je nooit op de radio hoort. Dus hè, bijvoorbeeld Wham met Last Christmas. Die zou niet zomaar voorbij komen, nee. En eh, Mariah Carey al helemaal niet, dus eh, keep breathing, keep breathing. Maar dat eh, volgende week. Eerst nog de allerlaatste nou, 55 minuten breek de week. En over Wham gesproken. En een keertje een andere dan Last Christmas. Een allereerste hit, Young Gangs. Well, I hadn't seen your face around town a while, so I greeted you with a knowing smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she won your heart with a fatal charm. I said, Soul boy, let's hit the town. I said, Hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, Hi George, meet my fiance. happy with a Just watch your mouth, baby, out of line. een beetje denken aan uh, de Holiday Rap. Eh, zo'n hele foute rapper in. Eh. Wham, Young Guns Go For It. Het was eh, de allereerste hit voor Wham. Het kwam van het album Fantastic. Bad Boy stond er ook op. Ray of Sunshine. de Wham Rap. Ook nog Club Tropicana. Oh, ik dacht, hij gaat nu... Oh ja, hij... is een albumversie. Hij gaat nu inderdaad nog even door. Oh ja. Ja, je hebt ook een eh, zo'n soort challenge hè, van eh, last, last Christmas. Want ik dacht, ik laat ik even een andere draaien van, uh, van Wham. Ehm, van dat je moet proberen Last Christmas ehm, ja, te ontwijken. Hè? Want hij wordt natuurlijk in elk winkelcentrum rond de tijd van het jaar gedraaid. Ehm, en nou ja, ik heb dan iemand in de klas die heeft een zucht van Wham aan met Last Christmas. Dus dan hoor ik hem niet, maar dan zie ik hem. Dus dan ja, hè, doe ik officieel nog mee. Hè, als ik dan mee zou doen met die, met die challenge. Maar ik denk dat ik inmiddels uh, tien keer af ben hoor. Ehm, wham! Last Christmas. En we gaan hem nog de komende paar weken eh, nog een aantal keer horen, eh, ben ik bang. Ehm, ook laatst Everything She Wants gedraaid. Dat is zeg maar de B-kant van Last Christmas. Dit was de allereerste hit van Wham. Dat was meteen ook een hele grote in 1982. Young Gangs, go for it. Hé, nou, even wat nieuws draaien. Jay Gray Nieuws aan de rest met dubbel echt. Dit is haar nieuwe single voor Keeps. touch was my dance. Yeah. closer than it seems. een mix van soul, jazz. Ook een beetje wel eh, de stoere kant. Eh, Jay Gray en eh, haar nieuwe zin al Four Keeps. Um, een van de, leukste dingen die we gedaan hebben sinds ja, breek de week zeg maar een beetje in een souljasje is gegoten. Dat is nou, volgens mij een half jaar geleden of zo. Dat was de Motown Top 60. Dit jaar bestaat het legendarische label 60 jaar. En nou... We hebben daar eh, twee weken, eh, nou uiteindelijk hebben we die uitgezonden. Eerst de nummers 60 eh, tot en met 31. En daarna de nummers 30 tot en met 1 de, de week daarop. En dit was de nummer 1, Stevie Wonder en Superstition. zeg ik natuurlijk weer verkeerd, hè? Nee, de, de top 3. <laughs> dit was helemaal niet de nummer 1. Dit was de nummer 2 eh, in onze Motown Top 6,5 jaar geleden. Op 3 stond uh, Papa Was Rolling Stone van The Temptations. Op 2 deze dus van Steve Warner en Superstition. En op 1 Marvin Gaye met What's Going On. Marvin Gaye die komt er trouwens eh, zo meteen nog wel aan, nog. Met nou, een andere track van het album What's Going On. Maar dat het was een, een algemeen lijstje, dus niet per se eh, persoonlijke favorites. Maar deze had wel van mij op eh, nummer 1 eh, gemogen. Als het om beste Motown-liedjes alle tijden gaat. Stevie Wonder en Superstition. En ehm, nou, hij was wel in ieder geval ehm, de hoofdleverancier van de lijst. Hij stond er 13 keer in, Stevie Wonder. Was nog steeds te weinig, maar toch. Drie keer in de top 10 ook. Dus dat is mooi. Mooie notering. Ehm, trouwens, die complete Motown 60 van een half jaar geleden. Die kun je ook nog helemaal terugluisteren en, en downloaden. Dan moet je even naar de Facebookpagina van Break de Week facebook.com slash breekdeweeklog. En dan helemaal bovenaan, want daar heb ik zo ingesteld natuurlijk... Eh, met een soort punaise heb ik hem daar vast eh, geprikt. Helemaal bovenaan eh, die, die Facebookpagina van ons. Daar zie je de complete lijst nog staan. Er is ook een Spotify-lijst. Kun je natuurlijk ook, ook volgen. De complete Motown Top 60 van uh, Break the Week. Met dus op nummer 1 Marvin Gaye en What's Going On. makes you blind. I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Ah, oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself, no need to die. I'm only human. I'm on, you got to put me on. I know if you come along, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. help myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Michael Kiwanuka. Hij maakte niet alleen het beste liedje van eh, de afgelopen 10 eh, jaar, maar ook eh, het beste album van het afgelopen jaar. En ehm, ja, dat derde album dat is fantastisch. I've Been Dazed staat daar ook op. Ehm, Living in Denial, Hard to Say Goodbye. Final Days. Wat een plaat is, eh, is dat. Een beste album van 2019. Eh, met eh, deze single natuurlijk ook. De allereerste single die van het album kwam. you Ain't The Problem. Ehm, en het wordt zelfs al vergeleken met Marvin Gaye. Hè, had, had ik het net al over. En dat album What's Going On. Daar wordt het gewoon al mee vergeleken. Hè? Dus ik zal daar dan maar iets van draaien. Ehm, ja, nog eh, een kleine 40 minuten de beste soul, funk en eh, classic disco. Nog een paar uh, floor fillers, wat obscure clubtracks. En dan zijn we toe aan de laatste plaat van Break the Week ooit. En ehm, nou, mocht je nou nog een, echt een ontzettende goede soul funk knijter hebben voor, uh, voor 11 uur, geef hem dan even door. Via eh. facebook.com slash breekdeweeklog, maar ook via facebook.com slash maartenlog, maakt me allemaal niet uit, via mijn persoonlijke pagina. Doe maar iets leuks. Marvin Gaye, Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Oh, me wanna holler the way they do my life. Yeah. me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, no, no, no. Inflation, no chance to increase. Finance hollow, sky high. Send that boy off to die. Oh. natural fact is thinks we Overzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl glazig. Da, da, Eigenlijk ah, als je eh, Wilson Pickett, Little Richard en uh, Percy Sledge, als je die een beetje in hun jonge jaren, als je die afbeelden naast elkaar zet, dan denk je eigenlijk, oh, daar had zomaar een drie in eh, kunnen zijn. Wilson Pickett en Land of Thousand Dances, daarvoor Marvin Gaye en Inner City Blues. Haar beste liedje vind ik nog steeds Boys. Maar dit jaar was ook ontzettend succesvol voor haar. momenteel staat ze in de hitparade. met Good As Hell. Maar um, begin dit jaar was dit ook een hitje. Juice, Lizzo. Mirror, mirror on the wall, don't say it cause I know I'm cute. Ooh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Ooh, baby. I be dripping so much sauce, got a looking like Goo. Ooh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't tried. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. <laughs> Lizzo. Juice. Ja, en toch weer uitgelachen op het einde. Juice. Fijn, eh, fijn liedje. Ik ga hem binnenkort weer nog, weer, nog eens een keertje op de, op de vrijdagavond draaien. Maar dat is wel een, eh, een beetje een party eh, track dit. Lizzo en Juice. Het is de laatste break de Week ooit. We zitten in de laatste 25 minuten. Ik heb zo meteen nog een verzoekje van Maxime. Maar eerst, ehm, ja persoonlijk, hè, als het dan toch de laatste uitzending is. Een van mijn ehm, favoriete funk, ja soul, vooral funk band is ehm, Sly and the Family Stone. En nou, eigenlijk eigenlijk alles van eh, die band destijds is geflopt. Inmiddels hebben ze enorm veel klassiekers. Maar destijds is er eigenlijk maar één liedje een, eh, een, eh, een, hit geworden. Een kleintje ook. En de, dat is het nummer wat ik nu ga draaien. Ehm, en toevallig vind ik dat dan ook weer de beste.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 Sly Stone uiteraard, maar ook Larry Graham van Graham Central Station. Die ook een paar geweldige liedjes in platen gemaakt heeft. Family Affair, Sly en The Family Stone. En natuurlijk in de laatste break de week, hè, als we dan eh, toch uh, Family Affair hebben, dan kunnen we net zo goed even naar de Sister Sledge. Want zij waren uiteraard zussen en eh, dus familie. En ik vind dat we dan ook in de laatste break de week ooit, hè, ook uiteraard een Now Rogers productie moeten draaien. Nou, ik heb in dit geval gekozen voor Sister Sledge. Latere albums werden, geproduceerd door Noretta Michael Walden. All American Girls, en weet je wel, He's Just a Runaway. Dit was de Now Rogers productie Thinking of You. die uh, eh, vroeg aan. En dat is toevallig, want uh, ja, is ook mijn favoriet van Sister Sledge. Geproduceerd door uh, en Bernard Edwards van uh, Chic. Chic had destijds natuurlijk ook een bijzonder succesvolle periode eind jaren 70. Kwam van het album We Are Family. Nou, de titeltrack die werd natuurlijk een hit. Ook He's the Greatest Dancer, lost in Music. Maar deze single, hè, die ik dan weer de beste vind, en Maxime ook... Die deed natuurlijk weer helemaal niks. En Ja, zo gaat dat. Wel uh, fijn liedje dit. Uh, Sister Sledge, persoonlijk mijn favoriet En eh, Thinking of You. Je mag zelf kiezen. Thinking of You. Ah, flauw grapje, flauw grapje laten. Een van eh, de beste albums van 2019, eh, ook zeker in eh, dit hoekje, dus het soulhoekje, is van Neil Francis. En als ik het er niet bij zou zeggen, dan zou je denken dat dit een zwarte man was. Niks is minder waar, dus een blanke man. Neil Francis uit Chicago, de New Orleans Sound, This Time. I won't let you down. me get it this time alone. around. I know you've seen me try. time alone blanke man. Je zou denken dat het een zwarte man is, maar hij is, eh, het is echt een blanke man dit. Neil Francis, een van eh, de meest verrassende debutanten van eh, dit jaar. En één keer was daar zijn debuutalbum. Acht liedjes staan daarop. En alle acht, alle acht zijn ze ook goed. Dit is toch wel echt het prijsnummer daarvan. This Time. Hij is een beetje geïnspireerd door ja, Ellen Toussaint, Dr. John, Lean Russell. Alleen maar fijne namen, ook de meters. Dit is Bill Withers. Use Me. stemband. Een van eh, de, mooiste stemmen ooit uit eh, de, popmuziek. Vind ik nog steeds. Ehm, ja, ik vind uh, Harlem en Grandma's Hands vind ik misschien nog wel mooier. Maar dit wordt absoluut ook tot het betere werk van Bill Withers. Dit was Use Me. mogen ze pas bij uh, oud en nieuw, hè, de strijkers. Maar muzikaal mogen ze altijd. En maar goed ook. Wauw, wauw, wauw. Die, eh, die strijkers, die, dit nummer. The Look of Love, Dusty Springfield. Oh, de grootste hits, de beste classics, de beste artiesten. En het beste van het afgelopen jaar. De ene laatste plaat, Caribou. Een van de leukste van het afgelopen jaar. Home. She's just what she pleases. she's happy on her own.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 Ik, eh, ik laat liever de muziek spreken. Zoals uh, Sanne van der Brand dat in het begin van Breek de Week heeft gedaan. En ik daarna, de afgelopen paar jaar en de afgelopen jaar, Breek de Week in een souljasje. Allerlaatste plaats de groep die heeft voor de rest ook geen eh, introductie nodig. En het nummer voor de rest zegt eigenlijk alles. De laatste plaat in Break de Week is voor de Isley Brothers en The Highways of My Life.